Greenpeace gaat ervan uit dat ze dat voor de jaarwisseling krijgen en dan nog thuis kunnen zijn. Onder de mensen die vrijkomen zijn de Nederlandse Greenpeace-activisten Mannes Ubels en Faiza Oulase. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag noemt de gratie opnieuw een stap in de goede richting. In Turkije zijn in totaal drie ministers opgestapt omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Vanochtend al maakten de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken hun ontslag bekend. De minister van Milieu stapte een paar uur later op. Hij riep premier Erdogan op zijn voorbeeld te volgen. De zoons van de ministers werden vorige week met 21 anderen opgepakt vanwege corruptie. Ze zouden hebben met de aanbesteding van overheidsopdrachten. Premier Erdogan is woedend over het corruptieonderzoek. Volgens hem zit er een beweging achter die zijn regering wil ondermijnen. Erdogan heeft de politiechefs die bij het onderzoek betrokken waren laten ontslaan of overplaatsen. Tijdens de kerstmis in de Dom in Keulen heeft een vrouw topless geprotesteerd tegen de aartsbisschop van Keulen. Volgens de krant Keuner Express is ze een activiste van Femen en wilde ze met haar actie protesteren tegen wat ze noemt de seksistische en patriarchale houding van kardinaal Meisner. Femen is een internationale beweging van vrouwen die met ontblote borsten actie voeren voor de rechten van vrouwen. Het weer... Vooral in het oosten veel bewolking. Waar het opklaart koelt het vannacht af tot 2 graden. In het noordoosten is kans op vorst aan de grond.